11 uur. Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De Deense voetbalploeg heeft vandaag een dagje vrij. De training gaat niet door, er zijn ook geen interviews. Zodat de spelers even de tijd krijgen om de gebeurtenissen van gisteren een plekje te geven. Middenvelder Christian Eriksen zakte tijdens de wedstrijd tegen Finland ineens in elkaar... en moest op het veld gereanimeerd worden. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Deense en Finse fans in het stadion scandeerden zijn naam. nu naar omstandigheden goed met Eriksen. Het Deense team krijgt psychologische hulp. de wedstrijd werd nog uitgespeeld. Het werd 1-0 voor Finland. In de Middellandse Zee, vlakbij Corsica, drijven twee grote olievlekken van samen bijna 35 kilometer lang. De Franse marine ontdekt het vrijdag en gaat het spul opruimen. Ondertussen zijn stranden gesloten en is vissen verboden. De olie komt waarschijnlijk uit een brandstoftank van een schip. Het is onduidelijk welk schip dat gedaan heeft. En een bijzondere gevangenenruil tussen Azerbeidzjan en Armenië. Azerbeidzjan liet 15 Armeense gevangenen gaan in ruil voor een kaart met de locatie van bijna 100.000 landmijnen. Die liggen in een regio waar het vorig jaar oorlog was. Met de sleurhut of je tentje op pad. Het is mooi weer en dat merken ze ook op campings. Niet alleen Nederlanders gaan in eigen land erop uit. Ook onze oosterburen mogen weer zonder PCR-test of quarantaineregels... bij ons op een grasveldje komen staan. En daar is deze man wel blij mee. Dat is super. endlich kunnen we maar hier rüber. Zo'n PCR-Test, zeg ik maar, nur voor zo'n Wochenende, Ik vind dat immer sehr, äh, ja, anstrengend, het is tijdintensief. Ja, zo'n PCR-test vindt hij maar een hoop gedoe voor een weekendje, zegt hij. Dus hij is blij dat het niet meer hoeft. Duitsers hoeven ook niet meer in quarantaine als ze thuiskomen. En dat scheelt ook, zegt hij. En het weer nog. Lekker weer om op de camping te staan in elk geval. Zonnig en het wordt ook warm. Maximaal 25 graden. Morgen opnieuw zonnig. En het is dan zelfs nog een paar graden warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 And there have been a couple of special nights because this record is being recorded at around about, well, as I look at my watch now, it is a quarter after five. In Las Vegas, it is still swinging. Everything is happening. And in the audience tonight is predominantly performers who have been nice enough to come into the Sands Hotel's Copa Room after their shows. And this is the kind of way that we, uh, we can communicate with one another. And it makes it much easier for that communication if you have Buddy Rich at the drums, a marvelous band. So for the next 10 or 12 sides, just relax, sit down, and swing with us, if you will, because it's fun for me, and I hope it will be fun for those of you who listen. Any noises that come from the audience or any of the people or any side noises you might hear. Know that they are not canned, they are live. Go, George! That's Buddy Rich. Hear my voice where you are Take a train, steal a car, hop a freight, grab a star, come back to me. Catch a plane, catch a breeze, on your hands, on your knees, swim or fly, only please come back to me on a mill. from the shore. Ride the wind the saloon and direct. to me. Come back to me. Bring it on back. Bring it on back. Bring it on back. Bring it on back. Whoop, yeah. Bring it on back. If you don't bring it back, I'm gonna get it anyhow. Bring it on back. Bring it on back. Bring it on back. Bring it on back. Zo, eh, even, wakker worden met z'n allen. Dat was eh, Sammy Davis Jr. Begeleid door de big band van Buddy Rich. Buddy Rich, waarvan ik eh, van de week vernomen heb... dat hij helemaal geen muziek kon lezen. Dat hij dat allemaal deed uit zijn kop. Want hij vond dat hij wel wist op welk moment hij een accent moest geven. Nou, dat heeft hem geen windeieren gelegd. Fantastisch als je zo kunt spelen. We gaan de rest van het programma Nederlandse muziek draaien. En ik begin met eh, een groep van Weleer. En dat is de, mm, eh, het orkest van de Boulevard of Broken Dreams. Dat was een, ehm, eh, een festival dat volgens mij in Den Bosch ontstond. En dat bleek de voorloper te zijn van de parade dat wisten ze toen nog niet. Eh, van 84 tot 87 heeft dat bestaan. Toen is het failliet gegaan en opgevolgd door De Parade. En ehm, daar spelen mensen in die eh, eh, een, Boris van der Lek Ro op sax, Rolf Delfos, ook een bekende voor ZFM, voor de, de jazz op Angelo Verploegen trompet, idem, ja, bronstrombone... Lucas Astelbergs piano, Ton van Bergijk gitaar, Lucas van Merkwijk, de Lucas van Merwijk op het slagwerk en Gertjan Blom op de bas. We gaan luisteren naar ehm, de zangeres Karin Wintermans en het stuk heet God the South, South God the South in My Soul. Wanna be safe in its shelter. Got this out in my soul. Too long I lingered in the darkness. No matter what I want, I wanna say goodbye to darkness and spend all my days in the sun. Let me lie that levy. Let me burn black as coal. I know my heart won't be heavy. Got the side. ga nu eens laten horen van Dim Kesber. Een klarinetist, saxofonist... die heel lang in de Dutch Swing heeft gespeeld... en later eh, nog veel opnamen heeft gemaakt. Waaronder het volgende stuk... Dim Kesber and Friends. En die Friends, dat zijn Martin Benen op het slagwerk... de onlangs overleden trompetist Klaas Wit... op de contrabas Rolf Dolftel Prado... En aan de piano good old Rob Agebeek. The song has ended, but the melody lingers on. Jim Casper en Friends. En dan ga ik nu aandacht besteden aan regionale bands van weleer. En ehm, vandaag zet ik in de spotlights de Mitchtown Jazz Band. Een orkest destijds geleid door onze plaatsgenoot Hans Herward. Het orkest eh, is heel bekend geworden, landelijk... Eh, veel in Duitsland gespeeld, maar eh, met name in de regio natuurlijk. Ehm, Hans Herwart, die eh, op de middelbare school eh, in de jaren 50 samen met eh, de Haarlemse trompetist Bernard Adriaan een orkestje begon. En ehm, dat is dan uiteindelijk uitgemond in het orkest de Mitch Town Band. Hun, op enig moment was hun huis hun speelhuis was eh, de kousenpaal waar ze keer op keer de tent helemaal eh, afgeladen kregen. Vele ouderen zullen zich dat wellicht nog herinneren. En van daaruit eh, veroverden ze allerlei feesten en partijen en podia en jazzfestivals in de regio, maar ook landelijk. En dat ging als een olievlek verder. Uiteindelijk zijn ze ook nog gaan spelen in de Haarnemse Jazz Corner. En ehm, nou ja, van het een kwam het ander. De plaat die ik voor me heb liggen, daar spelen eh, Peter van Litsenburg op de trompet. Anton Schwitz, die later slagwerker is geworden in uh, de Jozef Lamband, speelt het slagwerk. Ruud Ditmars op de rieten. Henk Schilp, de man met het absolute gehoor eh, uit Heemstede op de piano. Hans Herwaarts trombone. Donald Nijen uit Noord-Holland. Die speelde bas. En Dick Turksma was de snarenman die banjo en gitaar speelde. En eh, ook zong. Eh, ter illustratie ga ik eh, nu laten horen... een stuk van de LP. En dat is het stuk dat wordt gezongen door Anton Schwitz Blue Because of You. here, night is here. Breezes awfully sigh, they seem to cry, you're gone, oh, you're gone. Nightingales above sing their songs of love, but their song seems all wrong, just a melody reminding me you're gone, oh, you're gone. Mm -hmm. No. I'm alone, you seem to haunt my memory Though I'm alone, I seem to feel you kiss me tenderly How can I go on, knowing that you're gone? What can I say or do? Lost in loneliness, I must confess I'm blue dat eh, de Midtown Adjustment... Ik eh, moet even een technische handeling verrichten... door de plaat om te draaien. En dan ga ik eh, nog een stuk laten horen. dat is een eigen compositie... Hans Herward samen met Bernard Adriaan heeft die gemaakt. En dat is de een blues die eh, verwijst naar de naam van het orkest. Ja, en dat is eh, de Midtown Blues. De Midtown Jazz Band is overigens eh, later in eh, toen Hans eruit was en andere orkesten eh, formeerden... Eh, nog lange tijd geleid door Billy B. Jacket... die later in dit programma ook nog aan bod komt. We gaan nu luisteren naar de Midtown Jazz Band... onder leiding van Hans Herwaard... met de Midtown Blues... Hans woont tegenwoordig in het noorden van het land. En ik ga de komende maanden hem opzoeken om eens een, een groot interview te hebben. En daarvan gaan we delen ook weer hier uitzenden. Want Hans heeft altijd prachtige verhalen over de muzikanten van weleer. Bigband. Big Band. Een Bigband eh, big band van formaat. Een Hollandse big band, zullen we maar zeggen. Met Loet van der Lee, Martijn Vink, Pieter Engels, Andy, Andy Bruce... Bart Luttig, Bart Lust, Johan Plomp... Roos van Hardenveld en Evert Wout. Daar is niks op aan te merken. Ik ga eh, nu weer terug naar nog een... Eh, orkest van Weleer. Een regionale groep van Weleer. En dat is het Blue Heaven Combo. Blue Heaven Combo eh, dat eh, jarenlang heeft geopereerd... Eh, was een groep rondom de pianist Johan Mulder. En die vormde samen met gitarist Rolf Koppijn en bassist Rob... Rob, ja een, eh, een trio. En die hebben als eh, basis hadden ze het uh, Steakhouse in Haarlem. Steakhouse van Wilma en Albert. En als tweede plek hadden ze de Seaside Jazz Club in, uh, in Den Helder. En op enig moment hebben ze een plaat gemaakt in 87 met Friends. En op die plaat staan de Friends en dat is, eh, om er een paar te noemen... Remco van de Guchten op sax... Rinus Havela cornet... Erik de Jonge bassax... Billy B. Jacket sax, Ray Kaart trompet... Jolanda Kaart zingt... Saskia Laro trompet... Dick Speaker, good old Dick... de peetvader van de eh, oude stijlmuziek... en Adam Spoor... En met z'n allen hebben ze een cd gemaakt. Om de beurt hebben ze een stuk ingespeeld. En eh, trio zelf bleef eh, vier overeind met natuurlijk een heleboel trio-stukken. Ik wil nu iets laten horen van deze LP. En dat is een, eh, een stuk, een standard Don't Get Around Much Anymore. Een stuk van Ellington. En eh, daar wordt gespeeld door Descartes en zijn dochter Jolanda zingt. En het is prachtig. Oordeel zelf maar. on the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit a club. Got as far as the door. They have asked me about you. Don't get around much anymore. it on dates. Might have gone, but what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. <laughs> Thank you. what for? Awfully different without you. Don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. Ja, Blue Heaven combo. En hoe klinkt dat combo nou uh, als ze gewoon met z'n drieën zijn. Dat ga ik laten horen. Dat is uh, in het eh, stuk een stuk, ook een standard Liza, een stuk van Goethe. I'm the world's most happy creature. Tell me what can worry be about me? Mr. Cupid was our teacher. That's the reason we are free. I'm crazy about crazy my about baby. my baby. And my baby's crazy about me. Parson, get it, move out. Keep it ready in your hand. Keep a steady lookout. I'm sure that you can understand. We're an A1 combination. We're the perfect he and she crazy about my baby, and my baby's crazy about me. out. Keep it ready in your hand. Keep a steady lookout. I'm sure that you can understand. We're an A1 combination. Uh, we're the perfect he and she. I'm crazy about my baby. And my baby's crazy about me. And my baby's crazy about me. And my baby's crazy about me. het Blue Heaven Combo in haar puurste vorm. En eh, dat is eh, Johan Mulder aan de piano. Rolf Koppijn op de gitaar. En met dank aan Hans, die mij net heeft ingefluisterd... met aan de bas Rob Veenhuizen... Ik ga nog één stukje laten horen ten slotte van eh, deze groep. Blue Heaven combo met Friends. En de laatste Friend die kwam opdraven... dat is eh, Billy B. Jacket, Willem Kreuger... Ik eh, ben bij de opname geweest en eh, het was fantastisch. En goed georganiseerd. Om de beurt kwam iedereen binnen en deed zijn nummer en vertrok weer... om anderen niet, van, niet te beïnvloeden. we gaan luisteren <clears throat> naar een, een stuk waar Johan zingt en Billy B. Jacket speelt... Is you, is or is you ain't my baby. en dan volgt er een eh, overdovend applaus. Want eh, met dit weer en deze muziek kunnen we terugdenken aan de gouden tijden in eh, de tuin. De zonovergoten tuin en de koepel van ehm, Groenendaal. Waar op zo hete zondagmiddagen het terras afgelaaien was. En waar elke zondagmiddag orkesten optraden. Waaronder dan ook deze groep. En mensen praten er nog over, want het was een fantastisch sfeertje. Wat ook een fantastisch sfeertje geeft... is een groep die heden ten dagen nog optreedt... en met plezier en met succes. En dat is eh, een groep uit het Gooi. Dat is Aim Jazz. Een groep die al 35 eh, jaar bestaat. En eh, daar ga ik van laten horen... Um, een standard Everywhere You Go. shine Eduard Rahuzen die song Everywhere You Go. Op eh, de cd speelt op de trompet Peter Ivan. En die bespeelt ook een heel klein, eh, eenvoudig, simpel houten fluitje. En dat doet hij op voortreffelijke wijze. En dat gaan we nu horen in nog een stukje van de groep Aim De groep eh, rondom het echtpaar Hansje en Frits Armbrust. En dat is het stuk Accordion Joe. accordion Joe In the evening when the moon high above is bright, all the married men lack of the bangalow time. The fellas all know his melody flow. The women all go, go, go, go, go for accordion Joe. Jazz. En van Aim gaan we naar een opname uit eh, 1955. Eh, het eh, Frans Elsen kwartet. Frans Elsen piano, Robbie Powels gitaar... Chris Bender bas en Kees C. op het slagwerk. All the things you are. Ik ga nog één klassieker laten horen. 1947 eh, wel. En dat is eh, de studiegroep van Johnny Meijer. Die heeft in eh, het Hof van Holland in Hilversum... destijds opgenomen een standard Angie Suite... En daarover kan ik het volgende zeggen. Wat deze studiegroep van Johnny Meijer in 47 speelde... was de tijd muzikaal ver vooruit accordeonist Johnny Meijer, violist Sam Nijveen... gitarist Hans Vlig, bassist Tony van Hulst... en drummer Johnny Engels senior leverden tot ver buiten de grenzen geprezen small combo jazz... die tot dusver in dit genre niet werd aangetroffen. En daar is niks mis mee gezegd. en consorten. Fantastisch. Eh, het is alweer het einde van deze twee uur ZFM Jazz op zondag vandaag. Met plezier samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Volgende week zijn we er weer. Een van de collega's neemt dan het stokje over. En ik wil graag besluiten met eh, muzikanten van heden ten dagen. Nou, niet allemaal meer, maar eh, waaronder ik ga iets laten horen van het Karl Schulze kwartet. Carl Schulze op de vibrafoon. Jean-Louis van Dam, de programmeur, mede-programmeur van uh, in de Kort. Martin Zandscholte op de basgitaar. En good old Maarten Kruiswijk op het slagwerk. Allemaal mensen die hun sporen ruim verdiend hebben... en nog steeds aan de bak zijn.